Het eerste onbekende slachtoffer is een vrouw uit Kruiningen die begraven was in Ierseke. Bij Turnhout in België zijn twee zwaar bewapende verdachten opgepakt na een plofkraak in Breda. De overvallers waren na de kraak de grens overgevlucht en schoten op de politie. Bij Turnhout werd er opnieuw geschoten en renden de verdachten een bos in. Daar zijn ze gearresteerd. De politie onderzoekt nog of er een derde verdachte in de auto zat. Het Oekraïense leger trekt de zware wapens nog niet terug. Het heeft een legerwoordvoerder gezegd. Eerst moeten de beschietingen van pro-Russische separatisten helemaal ophouden. Gisteren zeiden Oekraïense functionarissen dat er een begin zou worden gemaakt... met het terugtrekken van de zware wapens. Maar volgens de legerwoordvoerder zijn militairen afgelopen nacht twee keer onder vuur genomen. In Egypte is een prominente activist veroordeeld tot vijf jaar cel. De blogger speelde een belangrijke rol in de opstand tegen president Mubarak in 2011. Ala Abdel al-Fattah werd beschuldigd van deelname aan een verboden demonstratie. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot 15 jaar cel, maar dat proces moest worden overgedaan. De Egyptische rechter heeft nu een lagere straf opgelegd. De KNVB voelt niets voor een benefietwedstrijd tegen Italië als goedmaker voor de vernielingen in Rome. Vorige week richtten Feyenoord supporters vernielingen aan voor de wedstrijd tegen AS Roma. De burgemeester van Rome stelde voor om ter compensatie een benefietwedstrijd te organiseren in de Kuip. Maar de KNVB zegt dat de bond niets met de zaak te maken heeft. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag en vanavond buien, soms met onweer. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen geregeld zon, ook een enkele bui en een graad of 8.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 Ik ga het proberen althans. je kan van Frans Bauer kan je, eh, vinden wat je, wat je vinden wil. Maar als de zon schijnt... is de man helemaal in zijn sas. Dan lacht hij zelf, dat doet hij altijd eigenlijk. Hè? Ik voel me soms zo anders ik zit goed in mijn vel. Maar als het weer verandert, dan merk je dat echt wel. Ik pak liever mijn zonnebril dan een paraplu. De regen wordt ik altijd stil, maar het weer is anders nu. Ik lach als de zon schijnt, voel me op bij een bij. Nou, geef mij maar de zomer daar voel ik mij zo lekker bij. Ergens op een terrasje, lekker laai op het strand. Iedereen is weer vrolijk, je gaat weer fluiten door het land. regen tikt tegen het raam, het is een triest gezicht er speelt geen kind meer in de straat, de deuren blijven dicht. Maar als de zon gaat schijnen, dan vrolijk ik meteen weer op. De wolken die verdwijnen, de boel staat op zijn kop. Ik lach als de zon schijnt, voel me op bij een bij. Nou, geef mij maar de zomer, daar voel ik mij zo lekker bij. Ergens op het terrasje. Lekker lui op het strand. Iedereen is weer vrolijk. Je gaat weer fluiten door het land. Ik lach als de zon schijnt. Voel me op bij een bij. Nou, geef mij maar de zomer. Daar voel ik mij zo lekker bij. Ergens op het terrasje. Lekker lui op het strand. Iedereen is weer vrolijk. Je gaat weer fluiten door het land. Iedereen is weer vrolijk. Je gaat weer fluiten door het land. Iedereen is weer vrolijk. Je gaat weer fluiten door het land. Het is maandag. Wat kunt u verwachten op de maandag? Nou, natuurlijk rond de klok van half 1 Niels. Eh, dat gebeurt alweer om half 2 trouwens. Kwart over 1 ga ik eh, contact zoeken met Joop van Essen. Die gaat ons alles vertellen wat zich allemaal heeft afgespeeld... Eh, tijdens het weekend hier in Zandvoort... als het gaat om ja, horeca, bandjes die gespeeld hebben. Nou, noem het allemaal maar op. Joop die praat ons elke week bij. Vorige week was hij ziek was hij zijn stem kwijt. Maar ik hoop dat hij deze week ons weer helemaal met een forse stem kan bijpraten, zoals dat heet. Dit is eh, niemand minder dan Barry Manilow. En Barry Manilow die eh, eh, zingt ehm, samen met Judy Garland. Nou, volgens mij is Judy Garland al lang overleden. Nou, dan, dan doet hij dat spontaan. Postuum, zeg maar. voice can bring every hope of the spring. That's Judy, my Judy. In a hundred ways, you'll be shouting her praise. That's Judy, my you smiled at me. My oh my. I heard a melody. You and I. It haunted me from, from the start. Something inside of me started a symphony. Sing with the strings of my heart. Sing with the strings. Twas like a breath of spring heard a robin sing about a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Sing went the strings of my heart. Your eyes made skies seem blue again never depart. Dear, with your lips to mine, oh, rhapsody divine, sing when the strings of my heart. Your eyes make sky seem blue Barry Manilow maakte net als eh, Barbara Streisand een uh, mooie cd... met allemaal eh, duets met mensen die er niet meer zijn. Postume liedjes, misschien hier en daar ook een liedje met mensen die er nog wel zijn. Dat heb ik nog niet onderzocht. Maar in ieder geval John Denver, daar zingt hij mee. Nou, die is natuurlijk overleden na zo'n vreselijk vliegtuigongeluk. daar zingt hij Sunshine on My Shoulders mee... hij, nou ja, kortom te veel om op te noemen. Dit was in ieder geval Judy Garland, waar hij een leuk duet mee zong.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 but it Michael Bublé, You Make Me Feel So Young. Nou, dat geldt voor u allemaal, luisteraars. Eh, dankzij het feit dat u naar me luistert... en ik hier heerlijke muziek voor u kan draaien in de studio... maakt u mij ook, eh, of geeft u mij ook het gevoel... dat ik zo verschrikkelijk jong blijf. Hi, die liebe zählt. Oftewel, eh, het geldt alleen maar eh, als je liefdevol te werk gaat... Die Olsen Brothers. In der Sommernacht, wenn der Mond erwacht, fühle ich deine Liebe. Diese Nacht wird heiß, weil ich endlich weiß, du machst mich so glücklich. Du bist ganz genau das, was ich will. Und von dir bekomme ich nie zu viel. weil nur die Liebe zählt. Liebe allein, sollst du heute bei mir sein, du ganz allein. Raum und Zeit vergehen, es gibt viel zu sehen und ich fühle mich glücklich Winkel deiner Hand. Fühl den weichen Sand, spür die Macht der Liebe. Du bist ganz genau das, was ich will. Und von dir bekomme ich nie zu viel. Weil nur die Liebe zählt. Liebe. Spaanse muziek. Dan gooi je er ook wat eh, Spaanse muziek tegenaan. Dat doen we met eh, Frank Galan. Vuelvo a mí. Quiero que sepas que mi vida yo cambié solo por que nunca pensé que hacía tanto mal la soledad. Quiero recuperar de nuevo al fin sentir poderte amar. Regresa a mí, dame una oportunidad. Voy a hacerte tristeza. Voy a hacerte el amor con pasión, con locura. Dime que sí que tú volverás, en mis brazos quedarás. but you're not there. de volgende draai ik voor Yvonne Nijssen. Ja, gezellig. Het gaat over je kleindochter, van. nog zo'n mooi nummer net voor eh, het nieuws en eh, het weerbericht. like a river, trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside a castle Nights all around her and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall outside. She was a woman frozen in a picture, frozen there forever with a smile me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman Farther than forever Nearer not together mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I find myself on the outside. nieuws uit de regio. De tienjarige Finn Damhof is de komende week, de week van de vakanties natuurlijk, tijdens de Kids Adventure Week kinderburgemeester van Zandvoort. Tijdens de officiële installatie op vrijdag 20 februari jongsleden op het gemeentehuis van Zandvoort heeft Finn onder het toezicht ook van pers en ook familieleden de afsketen uit handen van burgemeester Meijer mogen ontvangen. Begin januari, luisteraars, is de gemeente gestart met de sloop van het voormalige zwembad aan de passage. Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn de werkzaamheden onlangs stopgezet. De gemeente heeft vervolgens een brief gestuurd naar de bewoners die in de omgeving van het zwembad wonen. Tijdens de werkzaamheden stuit een sloopbedrijf op een onveilige constructie rondom de trap, die dienst doet als nooduitgang voor de bovenverdieping. Dit kwam niet eerder aan het licht doordat er in het verleden panden tegenaan zijn geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente besloten om nu eerst dit alles te laten repareren. En naar verwachting gebeurt dit de derde week van maart. Dat betekent een vertraging van ongeveer zes weken. En daarna kan het sloopbedrijf weer verder. In het voorjaar van dit jaar worden de achtergebleven verbouwing en de ondergrond hersteld en aantrekkelijk gemaakt. De sloop van het oude zwembad maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort. De vrijgekomen ruimte wordt benut om de route tussen het station en het strand aantrekkelijker te maken. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de projectleider. Dat is Joke Lente. Dat kan via het algemene telefoonnummer 14023. En daarmee hoopt het college van burgemeester en wethouders voldoende informatie te hebben verstrekt aan de bewoners die te maken hebben met de sloop van het zwembad. geleden, luisteraars, een 48-jarige man uit Zandvoort aangehouden wegens verboden wapenbezit. De politie vond in zijn woning een gasdruk, twee luchtdrukwapens en maar liefst vier samurai-zwaarden. De wapens zijn natuurlijk in beslag genomen en tegen de verdachte is uiteraard procesverbaal opgemaakt. Dat allemaal wegens overtreding van de wet wapens en munitie. weet ik ook nog te melden dat de VVD in ieder geval vragen heeft gesteld... Uh, aan burgemeester eh, en wethouders van Zandvoort... als het gaat om eh, ja, de renovatie van diverse wegen in Zandvoort... en daarmee verband houden de bewegwijzering. En, en, dat ging er met name ook om de kindervakantie. Want er was, eh, ondanks die vragen enige weken geleden... is er nog weinig aan gebeurd of was er nog weinig aan gebeurd. Ik weet niet hoe dat nu is. Ik heb vanmorgen geprobeerd Belinda uh, Jurgensen te bellen eh, hoe dat allemaal zit en of, of het nou eh, of het verbeterd is. Ik kan er nog geen antwoord op geven. Misschien dat ik er straks nog een telefoon krijg. Dan komt het in het Niels-bulletin van half twee komt dat weer voorbij. de afgelopen dagen wel gehad. Gelukkig nu niet. Lekker het zonnetje schijnt. En eh, ja, je kan het meteen merken. Iedereen is meteen in een, in een hele goede bui. Dat, eh, althans, zo heb ik dat vandaag ervaren. Vanmiddag luisteraars, periode met zon en de kans op een enkele winterse bui met hagel. Dan wel omweer. De komende dagen blijft het wisselvallig winterweer met regelmatig buien en tussendoor ook zon gelukkig. Dat weer wel. De middagtemperatuur ligt erbij rond 8 graden. Nou, ik denk dat het een beetje eh, normale temperaturen zijn voor deze tijd van het jaar. Vanmiddag luisteraars zijn de periode met zon en verspreid over het land kunnen dus de winterse buien ontstaan met kans op hagel. Ik zei het net al, onweer en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind stijgt de temperatuur dus naar 8 of 9 graden. Vanavond trekken eh, ook enkele buien over het land. Maar vannacht blijft de neerslag meer beperkt tot de kustprovincies. Nou, bij ons dus. Bij een eh, eh, doorstaande wind wordt het niet kouder dan eh, 2 tot 4 graden vannacht. Morgen dan hebben we weer een buien, buiige en windrijke dag op het programma staan. En daarbij komt opnieuw de kans van hagel en onweersklap om de hoek kijken. Tussen de buien doorschijnt dan wel weer de zon. En de maxima liggen eh, rond de 7 tot 9 graden. In de nacht naar woensdag dan blijft het in het binnenland droog... en tijdens een helder periode kan de temperatuur dan naar het vriespunt dalen. Woensdag, luisteraars, veel stapelwolken en op verschillende plaatsen... Eh, blijft het gelukkig droog. Er staat iets minder wind dan vandaag en eh, morgen... en het wordt 7 of 8 graden. Nog verder vooruit, de donderdag, dan wordt er een regenfront verwacht. En zoals het er nu naar uitziet, passeert die neerslagzone later op de dag... en is het in de ochtend nog een tijdje zonnig op de donderdag. De dagen daarna, nou u begrijpt het al, blijft het wisselvallig weer... met een mix van wolkenvelden, soms wat zon en regelmatig buien. En dit was eh, het weerbericht voor Zandvoort... Sterfelijke muziek van ABBA was dit. Super Trooper. Dit vind ik ook zo mooi. Eh, Jasper Taconis is dit. En Jasper Taconis, de naam zal er niet veel zeggen... maar het is toch een hele bekende jongen eh, in de musicalwereld hier in, eh, in, Nederland. Hij heeft een prachtige stem en zingt hier een Tom Jones nummer... I Who Have Nothing. said I'd never say it again. And I guess I shouldn't say anything at all, since you're supposed to belong to him now. But you know, I just can't let you go without telling you how much I love you. So that's why I'm gonna have to say it just one more time. Honey, come back, I just can't stand these lonely days a little bit longer than the last time I held you. Seems like a hundred years ago. Back to his arms, I never know the joy of love that used to taste like Honey, come back where you belong to only me. Well, I guess that's about all I gotta say. I'm gonna take my bags and I'm gonna walk. I know those bright lights are still calling you, honey. Big fine cars and fancy talk. But if you ever want somebody to just love you, someday who knows, you just may. Just give me a call, you know where I am. And here's what I'll say. Honey, come back, I just can't stand Each lonely day's a little bit longer Than the last time I held like a hundred years ago Back to his arms and never know The joy of love that used to taste like Honey, come back where you belong To only me Honey, come leuk, een beetje country. Ja, dat, vind ik, eh, op zijn tijd vind ik dat eh, zeer aangenaam, moet ik zeggen. En eh, nou, dan, nog maar eentje. Solitary Man. En dan hebben we het natuurlijk over Johnny Cash. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim. and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am a solitary man, solitary man. I've had it to here, being where love's a small world, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am a solitary man, a solitary man. till love can find me. And the girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Nou, ik blijf ook solidair nu hoor. U luistert naar van Lunst. Dit is Charles Duif. En allemaal smakelijk eten bij de radio. ik heb een paar dolle dotjes gevonden. Niet dat kracht bij gaan zetten, luisteraars. Eet smakelijk. Van maandag tot en met vrijdag eh, geldt het in ieder geval voor alle Zandvoorters. Die luisteren natuurlijk naar ZFM Zandvoort. Eh, dat doen ze via de kabel, dat kunnen ze via de eten doen, maar ook internet natuurlijk. www.zfm-live.nl eh, Tussenliggend streepje, de boekabé, luisteraars. Ja. En dit waren de gedolde dotten, oftewel de dolly dots. Jawel, eens even kijken hoor. Zandvoort luncht. Zandvoort lunch lekker door. Wat kunt u verwachten van mij? Nou, straks natuurlijk eh, rond de klok van 1 uur eh, het nationale nieuws. Net na 1 gaan we de kroketten van Wim Zonneveld er maar weer eens inslingeren. Kwart over één zoek ik contact met Joop van Ess En Joop gaat ons bijpraten als het gaat om eh, het weekend. Het afgelopen weekend. Wat is er allemaal gebeurd in Zandvoort? Heb je lekker gestapt, Joop? Of Beetje je allemaal eh, wat er gebeurde in de horeca-etablissementen hier in Zandvoort. En uh, er nog wat bijzonders over te vertellen. Wie weet. Ja, en de wonderen zijn de wereld niet uit, want ik heb een, eh, ik heb een meisje... en die kan haar spijkerbroek, luisteraars, het niet te geloven... haar spijkerbroek die kan zij laten praten. Maar baby makes her blue jeans Talk. Dr. Hoek en The Medicine Show. de Spijkerbroek. allemaal bij in Zandvoort. Ik ga er zo even uit voor eh, het nieuws en de reclameluisteraars. Dus eh, blijf luisteren. Na het nieuws de eh, kroketjes van Wim Zonneveld.